Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van Sammy. Ja, hè? Oké, zo kan hij alweer. Ik word er radeloos van. Ik loop op straat, het is al maar ik wil niet naar huis, want niemand thuis en ik kan niet alleen zijn. kan niet alleen zijn. Nee, ik wil niet alleen zijn. wil niet alleen zijn. Zit in de kroeg, pas morgens vroeg en lul maar wat mee met iedereen, want ik kan niet alleen zijn. kan niet alleen zijn. Nee, ik wil niet alleen zijn. wil niet alleen zijn. Veel te moe en ik weet niet waar naartoe. Nou laat lopen. ik wil. Alles wat ik wil. Alles wat ik wil. Twee warme, zachte armen. Lekker om me heen. Alles wat ik wil. Alles wat ik wil. Alles wat ik wil is er iemand die me ziet. Dit neon ligt op mijn gezicht. Ik kijk je strak aan, maar jij moet gaan kan niet alleen. Nee, ik wil niet alleen zijn. Wil niet alleen zijn. Ik kom wel vanuit de cel heen. heeft geen tijd, maar wel veel spijt. En ik kan niet alleen zijn. Kan niet alleen. Nee, ik wil niet alleen zijn. Wil niet alleen. Veel te En ik weet niet waar naartoe. Baby, legit, you won't find out too de los. Kan Kan niemand helpen Alles wat ik wil Alles wat ik wil Alles wat ik wil Twee warme zachte armen heen Alles wat ik wil Oh, alles wat ik wil Alles wat ik wil is in uw zie. Thank naartoe? Radeloos, kan er niemand helpen. Alles wat ik wil, alles wat ik wil. Alles wat ik wil, twee warme, zachte armen. Lekker om me heen. Alles wat ik wil, alles wat ik wil. Alles wat ik wil is iemand die me ziet.